over door het dal, ja je ziet ze overal. De containers, ze rollen maar door. En voor jou en voor mij brengen zij hun vracht nabij. De containers, ze zijn er tot voor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bij baan. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem, denk af en toe aan hem laten er dood. De containers, ze moeten erdoor.